wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Moutscheurs met het NOS Journaal. In Utrecht is opnieuw een auto uitgebrand. Dat gebeurde vannacht in de wijk Transwijk Noord. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de auto raakte zwaar beschadigd. In Utrecht gingen de afgelopen dagen al zeker 15 auto's en vlammen op. Ook in Veen in Brabant was het weer raak. Daar staken jongeren een autovrak in brand. Gisteren werden de politie en brandweer nog met stenen bekogeld. Het Brabantse dorp is berucht om de traditie om rond de jaarwisseling autovrakken in brand te steken. Ouderen zitten steeds vaker op sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram. Meer dan 60% van de 65-plussers was de afgelopen drie maanden daarmee bezig. Vijf jaar geleden was het nog minder dan een kwart, meldt het CBS. Ook veel 75-plussers hebben sociale media ontdekt. Vijf jaar geleden maakte nog maar 5% er gebruik van. Nu is dat 35 procent. Ruim drie maanden na orkaan Maria heeft bijna de helft van Puerto Rico nog altijd geen stroom. Volgens het elektriciteitsbedrijf van het eiland moet er nog veel gebeuren om alle schade aan het stroomnet te herstellen. Een gemeente in een berggebied op Puerto Rico heeft nog helemaal geen stroom. Orkaan Maria raasde eind september met windsnelheden tot 250 km per uur over het eiland en richtte daar een ravage aan. Er vielen tientallen doden. Op het WK darts in Londen heeft ook Phil Taylor de halve finale bereikt. De 16-voudig wereldkampioen won met 5-3 van Gary Anderson. Michael van Gerwen bereikte eerder op de avond ook de halve eindstrijd. De regerend wereldkampioen versloeg Raymond van Barneveld met 5-4. Van Gerwen moet het vanavond in de halve finale opnemen tegen de Brit Rob Cross.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 gonna tell you why trust I I can't find a key without you, and I. I know feet.